14 eh, dagen blijven. Eerst, eerst 7 dagen op hun hotelkamer. Eh, daarna eh, mogen ze het terrein van hun hotel verkennen. En, en als dan alles goed is, ja, ja, ja, dan mogen ze verder het land in. Dat betekent dus niet dat jij nu ook al naar Thailand kan. Voor ons geldt nog steeds code oranje. Voor, vooral in Flevoland is de corona-app populair. Daar hebben 1 op de 3 inwoners hem op de telefoon staan. In totaal is de coronamelder-app door bijna 4 miljoen mensen gedownload. Als je positief test op op corona... dan krijgt iedereen die langer dan een kwartier in de buurt is geweest via de app een waarschuwing. In Tilburg heeft een vader gisteren drugs verkocht vanuit zijn auto... terwijl zijn kind op de achterbank zat. De man werd opgepakt en naar het politiebureau gebracht. Nou bleek hij nog een paar zakjes met cocaïne bij zich te hebben. Voor het kind van één, dat dus bij de drugsdeal was... is melding gedaan bij een kinderorganisatie. Normaal gesproken zouden een hoop dansliefhebbers nu druk zijn met outfits kiezen en playlists luisteren als voorpret voor ADE. Dat festival begint vandaag, maar dit jaar zijn er natuurlijk geen stampvolle dansvloeren, want corona. En dus wordt de boel online gehouden. Dat is best wennen, vindt de nachtburgemeester van Amsterdam. Dit wordt de meest ontspannen Amsterdam Dance Event eh, die ik ooit heb beleefd. Eh, dus ja, een gekke tijd. Maar ja, het past wel. Hè. Het nachtleven is sowieso heel erg stil eh, de afgelopen ja, zes maanden. Alles is dus online. Je kunt lezingen en workshops volgen. En als je toch even los wil gaan in je eigen woonkamer... dan zijn er allerlei shows van eerdere ADE's te zien. Het weer, het is nu nog nat, maar begin van de middag trek je de buien weg... en dan wordt het warm voor de tijd van het jaar. 16 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 神，哈哈。 But tell let's stop.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 ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM You must understand the touch of your hand makes my pulse react That it's only the thrill heart needing girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that in me.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 Amerikaanse advocaten zijn op zoek naar de ouders van zo'n 550 migrantenkinderen. Die werden in 2017 en 18 gescheiden van hun ouders in opdracht van de regering Trump. Van de rechter moeten ze herenigd worden. Veel ouders zijn onvindbaar door de slechte administratie. Het weer vanuit het zuiden droog en wat zon. Een vrij krachtige tot aan zee stormachtige wind. Het is 17 tot 20 graden.